12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan docenten voorrang te geven bij een coronatest. Minister Slop van Onderwijs zei in Nieuwsuur dat hij en zijn collega's inzetten... op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. En volgens hem profiteren docenten daar ook van. Veel schoolleiders en docenten dringen aan op voorrang... om te voorkomen dat leraren met klachten uitvallen... en leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. BOA schrijven momenteel minder coronaboetes uit... vanwege de commotie rond de bruiloft van minister Grapperhaus. Dat zegt de vakbond van buitengewoon opsporingsambtenaren BOA-ACP. Op het feest van Grapperhaus hielden gasten te weinig afstand. Dat maakt het uitleggen van boetes aan burgers... die zich ook niet aan de regels houden lastig, zegt de bond. Grapperhaus zegt dat hij de kritiek op zijn geloofwaardigheid begrijpt... en wil met de vakbonden in gesprek. Zeker 76 nabestaanden van inzittenden van vlucht MH17 willen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de rechtszaak. Dat bleek afgelopen dag op een voorbereidende zitting tegen de vier verdachten van het neerhalen van het toestel in 2014. Ook hebben meer dan 100 mensen gezegd dat ze een schriftelijke verklaring willen indienen. Verder willen meer dan 300 nabestaanden een claim bij de daders indienen mochten zij ooit worden gevonden. Het MH17-proces gaat eind september verder. De Venezolaanse overheid zegt dat er gratie is verleend aan tientallen leden van de oppositie. Volgens de minister van Informatie gaat het in totaal om zeker 110 mensen die gratie kregen. Onder hen zijn 20 oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzwering tegen president Maduro. Een deel van de mensen op de lijst zit in de gevangenis... maar er zijn ook mensen bij die in ballingschap leven of zijn ondergedoken. Het weer, vannacht klaart het op. Het koelt af naar 8 graden. Er kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Komende dag is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon met soms een bui.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 So before van ZFM. trouble. I'm all about that bass, about that bass, bass, bass, bass. Work it, make it, do it, make sense. Face, all about that bass, about that bass, about that bass, about that. All about to shelter Shelter for the night make it love.